5 uur. Marnix Jampersen eh, met het NOS-journaal. Bij de VVD is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van oud-voorzitter Henry Keizer. Die overleed op 58-jarige leeftijd. Premier Rutte zegt dat hij een goede vriend is verloren. Partijvoorzitter Van der Wal zegt dat de VVD onder Keizer moderner is geworden... en dat hij de partij een grote stap verder heeft gebracht. Keizer leidde de VVD tussen 2014 en 2017... Hij stapte op na commotie over de aankoop van een crematiebedrijf. De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn het niet eens over de uitkomst van nieuwe besprekingen over het nucleaire programma van Noord-Korea. De twee landen spraken met elkaar in Stockholm. Volgens Noord-Korea is het overleg mislukt omdat de VS niets heeft ingebracht bij de onderhandelingen. Amerika noemt het een goed gesprek en wil over twee weken verder praten. De onderhandelingen tussen de twee landen lagen vrijwel stil... sinds de mislukte top in Vietnam in februari. Speciaal gezant van de Verenigde Naties Janine Hennis roept alle partijen in Irak op tot bezinning na het geweld van de afgelopen week. Ze vindt ook dat de verantwoordelijken moeten worden gestraft. Bij protesten in onder meer Bagdad vielen zeker 100 doden en raakten ruim 4000 mensen gewond. Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen. Ook eisen ze het vertrek van de Iraakse premier. Voor het eerst in 18 jaar is de marathon op de WK Atletiek weer gewonnen door een Ethiopiër. Lelisa de Sisa was in Qatar de snelste tijdens de wedstrijd die daar vanwege de warmte s'nachts werd gehouden. De Ethiopiër won in een tijd van 2 uur, 10 minuten en 40 seconden. De Nederlandse atleten Michel Butter en Abdina Gea hadden zich wel gekwalificeerd voor de marathon... maar sloegen de wedstrijd over vanwege de hitte. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. De temperatuur ligt tussen de 4 en 8 graden. Overdag op steeds meer plaatsen regen. In het noorden blijft het droog. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts, nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Licht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

just goes straight on and on. just goes straight on and on. चितारे मरो बदिलो चितारे बेरने आवे चुकी जेठोमा सुला गोरे हमारे दे राणा रूस गिरे मारे ठाणा my years trying to open doors Hoping I'd find what I was searching for the oceans if you wanted me to So you call me up when I can't get on my feet. The sound as souls, we are not under your heart